Bij de Israëlische luchtaanvallen zijn volgens Hamas twee mensen omgekomen... onder wie een jong meisje. Negen mensen zouden gewond zijn geraakt. In Zuid-Soedan, in de plaats Bentiu, is een massagraf gevonden. Er liggen zo'n 75 lichamen in, vermoedelijk van militairen. Er zijn ook berichten over twee massagraven bij de hoofdstad Juba. De 75 slachtoffers zouden tot de Dinka-bevolkingsgroep behoren. De president van het land behoort ook tot die groep. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft sinds vorig jaar augustus 50 miljoen euro uitgekeerd vanwege schade aan woningen door aardbevingen. De NAM paste na de zware aardbeving van 16 augustus 2012 het vergoedingensysteem aan. Volgens de NAM zijn er sinds begin dit jaar meer schademeldingen binnengekomen en komt dat door de discussie over de gaswinning. De maatschappij benadrukt dat alle schade die is veroorzaakt door aardbevingen wordt vergoed. In Hogeveen is bij een ruzie voor een kerk iemand neergestoken. Hij raakte licht gewond. Iemand anders raakte licht gewond aan het hoofd. Een deel van de betrokkenen was op weg naar een kerstviering in de kerk. Volgens de parochievoorzitter stond een man de kerkgangers op te wachten op de stoep. Aanleiding voor de ruzie zouden relatieproblemen zijn. De kerk werd vanmiddag gebruikt door Irakese christenen. In Den Haag zijn vanmiddag drie ongelukken geweest met trams. Een lege tram reed in Scheveningen een voetganger aan. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Op het korte voorhout ontspoorde een tram en botste tegen een paal. Eén passagier moest met licht hoofdletsel naar het ziekenhuis. En vanmiddag ontspoorde opnieuw een tram in de tunnel van het Leegwaterplein. Het weer. De wind neemt af, behalve aan de westkust. Veel buien, vooral in het oosten. En morgen eerst in het oosten nog een beetje regen. Maar morgenmiddag schijnt de zon af en toe. En blijft het op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het 7 of 8 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 4 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Tussen Duivendrecht en Knopend Amstel 2 kilometer. Bij het Knopend Amstel is de rechte reishok dicht. En op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam is bij Knopend Amstel de verbindingsweg naar de A10 richting Den Haag dicht. A27 Utrecht richting Breda. Bij de afrit Havelingen 2 kilometer en verderop bij Knopend Gorkum nog eens 2 kilometer.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 The friendship Annie opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you. winter in America is cold. And I just keep growing older. I wish I could have known that I would love to leave love in I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with to the sadness of the rain and making love to strangers and wishing I'd known.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 It's Christmas time. before I get too old and don't remember it. So let's dismember it and reassemble it. freezing inside brand smeult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige vondu-avondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl. De Brandwondenstichting wenst u veilige feestdagen. It's winter fall. Red sky.